Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De ChristenUnie wil niet in een volgend kabinet als VVD-leider Rutte opnieuw premier wordt. Dat zegt ChristenUnie-leider Segers in het Nederlands Dagblad. Volgens hem is er te veel gebeurd om nog met Rutte samen te werken. Ook zegt hij dat een nieuw kabinet onder leiding van Rutte... niet op een geloofwaardige manier voor een cultuuromslag kan zorgen. De VVD-leider lag deze week onder vuur toen bleek dat hij met verkenners gesproken had... over het kritische CDA-kamerlid Omtzigt. Iets dat hij eerder nog ontkende. Segers wil nog wel met de VVD samenwerken, maar dan met een andere premier. De Amsterdamse burgemeester Halsema roept de overheid op om de terrassen weer te openen. In het tv-programma Bo zei ze dat die ruimte nodig is... omdat er bij mooi weer meer mensen naar buiten gaan. Dat leidde afgelopen week onder meer in Amsterdam tot overvolle parken. Halsema pleit ook voor heropening van onder meer dierentuinen. In Taiwan is de bestuurder opgepakt van een vrachtwagen... die waarschijnlijk de treinramp van gisteren veroorzaakte. Hij wordt ondervraagd. De bestuurder zou zijn kraanwagen niet goed op de handrem hebben gezet... waardoor die op het spoor terecht kwam. Bij het ongeluk in het oosten van Taiwan vielen zeker 50 doden. Daarmee is het de ergste treinramp in tientallen jaren in het land. De komende dagen hangen in het land de vlaggen halfstok. De aanvaller die bij het Capitool in Washington inreed op agenten... is volgens Amerikaanse media een man van 25. Hij zou op Instagram hebben gezet dat hij zijn baan kwijt was... en medische problemen had. Bij de aanval kwam één agent om het leven, een andere raakte zwaar gewond. De dader overleed later in het ziekenhuis nadat hij door agenten was neergeschoten. Het weer. Eerst bewolkt, later meer zon. Het blijft droog en het wordt 9 tot 12 graden. Ook morgen droog en dan vooral in het westen zon. Vanaf maandag wordt het een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 3 kilometer...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 Push your body. get you through the night Wake up, the sunshine I'ma walk through, yeah. Crib with a house and a pool, yeah. Let her walk through. Better don't think that you lose. I love how you move. She a teen and her skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. the let can set my soul alight you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blowing So more reading between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you've been telling your side, so I'll be telling mine.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 Oh, this is Raven and Shaggy with a combination with y'all <laughs> Flip this one for your musical disc. Ah. Ah. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel.